Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russen gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorde ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De man die vanavond bij station Groningen boven op een bouwkraan klom... is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor tienen wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet duidelijk. station werd uren afgezet en het treinverkeer platgelegd. De NS meldt dat de treinen inmiddels weer volgens de dienstregeling rijden. Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en geïmproviseerde brandbommen om elkaar mee aan te vallen dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de aanslagen in de regio in de afgelopen maanden. Waarom criminelen meer van zulke bommen en vuurwerk gebruiken is onbekend. Dit jaar zijn er 50 explosies geweest in de regio Rijnmond. Ook afgelopen nacht gingen vuurwerkbommen af, dit keer voor een koffieshop in het centrum van Rotterdam. Op een veiling in Dallas gaat een grote collectie spullen uit Amerikaanse films en series onder de hamer. Onder meer de bar uit de tv-serie Cheers en het originele Superman-kostuum van acteur George Reeves uit de jaren 50 wordt geveild. De verzamelaar wilde de spullen eerst onderbrengen in een museum, maar toen dat plan mislukte besloot hij zijn collectie te verkopen. Online is zowel voor de bar als het Superman-pak inmiddels al meer dan 1000 dollar geboden. Het weer, het is droog en er zijn opklaringen. Vannacht bewolking en hier en daar wat motregen bij ongeveer 7 graden. Morgen is bewolkt, in de middag schijnt de zon vaker.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 CFM Good evening, this is the intergalactic operator Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander R. Johnson on Mars Flight 247 Very well, hold on please Thank you, operator. Hi, darling.